Lars eh, met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft het 28-puntenplan ontvangen van de Amerikaanse president Trump. Moet zorgen voor een einde aan de oorlog. Zelensky gaat vermoedelijk op korte termijn met Trump praten over het plan. Daarin staat volgens bronnen dat Oekraïne de hele Donbass-regio moet afstaan... en het leger van Oekraïne zou flink moeten krimpen. Het UPS-vrachtvliegtuig dat begin deze maand neerstortte in Kentucky... crashte door metaalmoeheid... Er zaten scheurtjes op de plek waar de motor vastzat aan de vleugel, staat in een rapport over het ongeluk. Het vliegtuig verloor tijdens het opstijgen een motor en stortte neer. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, drie bemanningsleden en 11 mensen op de grond. Ook raakten 10 mensen gewond. Er wordt nog verder onderzoek gedaan na de crash in de VS. Na de brand op de klimaattop in Brazilië zijn 13 mensen behandeld omdat ze rook hadden ingeademd, meldt de organisatie. De brand was in een tijdelijk gebouw en begon vermoedelijk in een magnetron. Tienduizenden mensen moesten daarna naar buiten. Volgens de organisatie was de brand binnen zes minuten onder controle. Komende dag is officieel de laatste dag van de klimaattop. De onderhandelingen lopen door de brand vertraging op. Een zelfportret van Frida Kahlo is op een Amerikaanse veiling verkocht voor een recordbedrag. Het werk van de Mexicaanse kunstenares ging weg voor omgerekend 47,3 miljoen euro. Dat is het hoogste bedrag dat ooit is betaald voor een werk dat gemaakt is door een vrouw. Op het schilderij ligt Carlo te slapen in een houten bed. Het werk komt uit 1940. Het weer, vooral langs de kust, vallen de winterse buien.